De tweede golf heeft al voor 17.500 patiënten gezorgd. Geen goede ontwikkeling, zegt Ernst Kuipers, die over de ziekenhuisbedden gaat. Nu zit personeel alweer maandenlang boven normaal te werken. Wij zitten in allerlei ziekenhuizen alweer maandenlang met uitgebreide IC's. Met ook het gewoon continueren van de OK-programma's, OK et cetera. En de vraag om dat ook alsjeblieft door te zetten. Ja, dan moet je niet terug naar zo'nzelfde piek die we gehad hebben. De ziekenhuizen brengen nu al patiënten over naar Duitsland. De Britse premier Johnson heeft net een persconferentie gegeven. Hij probeerde iedereen vooral gerust te stellen, zegt correspondent Tim de Wit. Hij zei dat er op hele korte termijn geen grote problemen worden verwacht met het toevoer van levensmiddelen of bijvoorbeeld medicijnen. Hij zei dat de supermarkten voldoende voorraden hebben op dit moment eh, richting de kerstdagen. Dus ga ook vooral niet hamsteren, eh, benadrukte hij nog maar eens heel duidelijk. Europese landen hebben de grenzen voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk Koninkrijk op slot gedaan, nu er daar een extra besmettelijke variant van corona is opgedoken. Zo kunnen vrachtwagenchauffeurs Frankrijk niet meer in en daarom heeft Johnson gebeld met president Macron van Frankrijk, al is er nog geen oplossing voor. Maar hij zei, we proberen door te praten en hij sprak zelfs de hoop uit dat er wellicht vanavond al duidelijkheid komt over of die blokkade misschien op hele korte termijn kan worden opgeheven. We blijven nog even bij die extra besmettelijke variant van het coronavirus, want het Pfizer-vaccin dat vandaag is goedgekeurd, werkt daar waarschijnlijk ook tegen, heeft het Europees Medicijnagentschap laten weten. Een vliegvakantie naar Turkije zit er voorlopig echt niet meer in. Het land heeft de coronaregels strenger gemaakt en daarom zijn er sinds vandaag geen vluchten meer van en naar Nederland. Het is nog niet bekend hoe lang dit gaat duren. Dan het weer nog. Vanavond bewolkt en nat. Het blijft wel zacht weer. Morgen vooral in het zuiden regen. In het noorden vaker droog en meer kans op zon. Het wordt 9 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A6 van Muiden naar Lelystad staat tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad 4 kilometer file.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 De Nashville Spiegelplaten, de maandartiest. De digitale brievenbus en nog veel meer andere lekkere country, bluegrass, Americana en folk. We eh, hebben net Steel Magnolia met Rainbow gehad. En dan gaan we nu naar 1994 met muziek van Vince Gill. Dit is What the Cowgirls Do. keer een eh, National Spiegelplaat met een link. De link tussen Johnny Cash en Merle Haggard. En countryliefhebbers weten het ongetwijfeld dat die link de San Quentin gevangenis is waar Merle Johnny voor het eerst zag optreden. Want Merle was in die tijd niet zo'n fijn mannetje en had nog wat op zijn kerfstok waardoor hij dus in de gevangenis zat. Is later allemaal gelukkig goed gekomen met deze meneer en ze zijn later ook samen vrienden geworden. Ze hebben allebei een nummer opgenomen van Woody Guthrie die het in 1944 uitbracht. Maar in 1968 dus Johnny Cash en in 2011 Merle Haggard. Je gaat twee keer luisteren naar Cocaine Blues. Dit is de Spiegelplaat. Early one morning while making the rounds I took a shot of cocaine and I shot my woman down I went right home and I went to bed I stuck at 11.44 beneath my head Got up next morning and I grabbed that gun Took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pill. and walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Well, Ely, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. Yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just to read it to me. Shut her down because she made me slow. I thought I was her daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. Had no friend for to go my bail. Slapped my died her carcass in that county jail. Early next morning, about a half past nine, I spied a sheriff coming down the line. Up then he coughed as he cleared his throat. He said, "Come on, you dirty hack, into that district court." Into the courtroom, my trial began, where I was handled by twelve honest men. Just before the jury started out, I saw that little judge come as to look about. In about five minutes, in walked a man holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me. The judge, he smiled as he picked up his pen. 99 years in the Folsom pen. 99 years underneath that ground. I can't forget the day I shut that bad bitch down. Come on, you gotta listen unto me. Lay off that whiskey and let that cocaine be. This is the Nashville Spiegelplaat. Early one morning while making my rounds. I took a shot of cocaine and shot my woman down. Went right home and I went to bed. And stuck that loving 44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed up that gun. Took a shot of cocaine and away I run. Made me run, but I run too slow. They overtook down in waters, Mexico. Laid in a hot joint, smoking a deal. In walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name's not Jack Brown. Said, You're the dirty hack that shot your woman down. Yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you got a warrant, just read it to me. I shot her down because she made me sore. I thought I was her daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. I had no old friend for to go my bail. They slapped my dried up carcass in that Kern County jail. about five minutes, and walked a man, holding up a verdict in his right hand. Guilty, guilty in the first degree. I hollered, someone please come sing the blues to me. The judge smiled as he picked up his pen he said, 99 years in that San Quentin pen. 99 years underneath that ground. I never forget the day I shut that bad bitch down. Come on, get up and listen unto me. Lay off that whiskey and let that cocaine be. Nashville Radio Show. Bluegrass Time. nummer uit 1997, Ain't Love a Good Thing. In 1973 nam Connie Smith het voor het eerst op. En het nummer werd geschreven door Dallas Frazier. We hebben weer een nieuwe single uit Nederland van Pieter Nel. Dit is I'm Ready. At the party are you 1981 en 1984 werden er nog nummers opgenomen door Johnny Cash en June Carter die op dat moment niet uitgebracht werden. Dat werd niet eerder gedaan dan in 2014. Toen kwam het album Out Among the Stars uit en daarvan ga je het duet horen dus tussen deze twee. En dat heet Don't You Think It's Come Our Time. Dit is de Nashville Maandartiest. I have picked wild roses far into September. but I had no one to give the flowers to. I needed the celebration, a September coronation, and I admitted to myself I needed you. I've watched the gentle winds change the color shades of meadows you think it's coming? on my fingers, and a feeling that your love is close at hand. luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. 1968 werd dit door Skeeter Davis op de plaat gezet. The End of the World. En wat is dit toch een hele bekende geworden. nummer werd zelfs in diverse films, tv-shows en zelfs videospelletjes gebruikt. En van 1962 gaan we naar 1989 door met een nummer geschreven door Kick Brooks... die we natuurlijk kennen als de ene helft van het duo Brooks en Dan en Dunn Cook. Highway 101 en Who's Lonely Now? brievenbus. En daarvoor gaan we naar Engeland. We gaan ervoor naar Bristol voor de nieuwste single van de country pop zangeres Kelsey Bovey. Die ze samen met Danny McMahon schreef. Ook geen onbekende in de country scene in Engeland. Dit is I Found Me. but ain't de nieuwste single van Kelsey Bowie uit Engeland in onze digitale brievenbus. Ik zei het in het eerste uur al, heb je muziek die je bij ons onder de aandacht wilt brengen? Mag je die natuurlijk altijd sturen naar info.nashvilleradio.nl Maar als je een verzoekje hebt of je wilt reageren, mag je natuurlijk ons altijd een WhatsAppje, voicemail of een tekstberichtje sturen. Dat kan naar 06 428 44375. En voor buiten Nederland is dat plus 31 6 428 443 75 Ging weer te snel? Kan je het allemaal nog vinden op nationalradio.nl. En dan gaan we nu een van mijn favoriete Americana nummers draaien voor je. Steve Earle en de Copperhead Road. kan blijven zitten. Steve Earl en de Copperhead Road. Je hebt nog twee nummers te goed van ons Spotlight-album. Het album Nas Vegas uit 2016 van de Nederlandse band The Music Road Pilots. Je gaat achter elkaar luisteren naar The Tears I Wear en daarna Nas Vegas. Dit is het Nashville Spotlight-album. Spotlight on. finger straws. Get a pawnee jacket custom made. The lights are bright, the girls are pretty, stakes are high in Music City. Show me to de twee laatste nummers van het Spotlight-album... Nes Vegas van de Music Road Pilots. En jouw suggestie voor een volgend Spotlight-album... mag je altijd mailen naar info.nashvilleradio.nl. Vermeld in de e-mail even om welke artiest, welk album... en welke vier nummers je zou willen horen. We sluiten af, want eh, ja, het is alweer klaar.